Good morning, the day is bright and new. morning. Namaste. Religion Ijin. Assalamu alaikum. Guten Morgen, a ah, tanga. Metaki your favorite DJ, yeah. En deze Vlaams sturen we vroegsmorgens speciaal in de richting de mensen die wonen in die keri, in Coach Gerber here, something is wrong. Dit is RP, Weekend Radio in Paramaribo. En deze zender is weer aan. Dat moet zich uitkijken geblazen voor deze zaterdag. Het is 14 juli. Nou In Paramaribo 89.7. Hoe gaat het ermee daar? Gaat alles oké daar thuis? Niet stoten daar in de kamer, niet allemaal tegelijk erin. Wie er eerst is opgestaan natuurlijk, die gaat er eerst in. Dat was Studio Sport deel 1, presentatie Ishwahani na zien. Meer sport hedenmorgen om 10 uur. Dit is sport and music radio en your information radio RP. Het is 5 voor half 7 right, ladies and gentlemen, good morning. Radio Paramaribo, the International Top 40 Format System, wordt nu in fly. We gaan op naar half zeven. 10 seconden voor half zeven. Gewoon lekker aftellen. Let u op de tijd voor degenen die 7 uur aan het werk moeten zijn. Oké, het is half zeven. It's a wonderful way to spend the weekend holiday with happy information. the Republic of Guyana and French Guyana, and in the north of South America, we find the fantastic creation of God. The name of that country is Suriname. In the Republic of Suriname, famous for its hospitality, we find all kind of people. But the most important thing is they live in harmony. In a land full of sunshine, waterfalls, peace, and all those 400,000 beautiful people, we have the right to say, this is a fantastic creation of God. So let's stick together and stay young. RP, Suriname's hottest radio, still going strong. Sneeuw Malgek, hè? 99% van het music-minded publiek is van ons. En dat is... Dat is... Ah! Dat verdompen! the Professional Radio, 89.7 FM, 103.5 FM Nikiri. This is RP, the rhythm of the city. Het Hit Gebeuren, elke zaterdagmiddag van 3 tot 4 via Alpi The Rhythm of the City is een aanbieding van boutique Second Life, de peetvader van C.A.R. Car. Mijn ogen draaien met je tot over. Puzzel komt twee keer. De pen gaat straks heen en weer. Arby's Radio Puzzel. Nee hoor, dit is helemaal niet alles. Dit is weer het begin van een andere aflevering van Arpies Radio मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है खबर में gebed mee hebben, voor Indian advertentie en zie het nu service का सुबह पैगाम इस वक्त आकाश में है आज सुख है जुलाई की बीस तारीख और छह बजकर तकरीबन तीन मिनट गुजरी हैं सबसे पहले आज जिलों की शारी विवाह या सालग्रह उम्सवे के लिए मुबारकबाद जो पेश है बीमारियों की तंदुरुस्ती के लिए जरूर दुआ है आज की प्रोग्राम में आप अपनी खास सरमाए से जरूरी खबरें इश्तिहार मौत की खबरें आप सुनते रहना ओपन सिलेक्शन मौत की खबरें से पहले आप एक शानदार नखमा सुनेंगे ये आरपी इंटरनेशनल जो अर्ज है आ एम ट्रांसमीटर यानी दो सौ इक्यानवे मीटर बांध पर Iedere zaterdagmiddag van 4 tot 5 via deze zender. Hot Tracks. Met de hotte hits uit de hitparades van her en der. Met het hotte nieuws van het popfront. Via RP International Solid Gold FM 89.7. Presentatie. Werner Well, it's a wonderful way to spend a weekend holiday with happy RP International, de Positive Vibration Radio Station in Suriname. Deze plaat verscheen 26 mei. Dat is een hele tijd terug. 26 dagen na de heropening van RP Internationaal. Op nummer 10 op onze tipparade. En de week daarop stond hij nummer 1 op onze tipparade als Super Smash. Twee weken tipparade en zes weken hitparade. In totaal acht weken voor Laura Brannigan.